een protest tegen het massa-ontslag. Toen werd het hoofdkantoor in Varsenveld wel een tijdje bezet. Ook ABN AMRO moet steeds meer geld opzij zetten voor leningen die mogelijk niet meer terug worden betaald. Volgens topman Zalm bereiken sommige bedrijven waarvan de inkomsten al jaren terugliepen nu het einde van hun reserves. Door een meevaller steeg toch de winst. Het afgelopen kwartaal verdiende ABN AMRO 402 miljoen euro, 19% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opnieuw is in India een vrouw slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. Een fotografe die met haar vriend aan het werk was bij een leegstaande fabriek in Mumbai... werd belaagd door vijf mannen. Haar vriend werd in elkaar geslagen. De politie verhoort 16 mensen, maar is nog op zoek naar de daders. Na de fatale groepsverkrachting van een studenten in een bus in december... is er meer aandacht voor seksueel geweld in India. Toch schokt deze zaak het land opnieuw. Mumbai werd gezien als een van de veiligste steden... en de verkrachting gebeurde overdag, vlakbij een druk treinstation. Gemeenten kopen met enige regelmaat lastige WOP-verzoeken af. Volgens de Volkskrant proberen sommige mensen geld te verdienen aan de WOP. Gemeenten die niet op tijd reageren op een verzoek om informatie... moeten een boete betalen aan de aanvrager. En daarom komen sommige mensen met onzinnige WOP-verzoeken... in de hoop dat de gemeente niet reageert. Een aantal gemeenten biedt zulke mensen nu rond de 300 euro... als ze afzien van hun recht op informatie.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 一梦。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 Frau, an Jahren stets geringer. Kleine Frau, dass es nur so etwas gibt, sind sie am Ende verliebt. Ihr Blick wird immer heller, kleine Frau, ihr Herz klopft immer schneller, kleine Frau, dass es nur so etwas gibt, ganz bestimmt sind sie verliebt. Wie wenn sie der Frühling selber wär, lächeln sie mich an. Und ich wüsste wirklich furchtbar gern, wer ist schuld daran? Sie werden immer jünger, kleine Frau, an Jahren stets geringer, kleine Frau, so kann's nicht weiter mehr gehen weil sie sonst eines Tages, ja eines schönen Tages, als kleines Baby vor mir steht. als kleines baby voor weer speel. Mikrofon open. Sie werden immer jünger, kleine vrouw. Nou, dat is een mooie start van de tweede uur ZFMDS. Met het orkest van Erhard Bauschke van de cd Zum 5 uur T. Tanzpaviljoen. Dat is een, eh, een cd met opname van eh, Duitse swingorkesten eh, uit de vooroorlogse jaren. Straks ga ik nog een stukje draaien. Ik ga nu focussen naar een Braziliaanse meneer. En dat is uh, João Gilberto. Genoemd in de jazzkring als aanhalingstekens uitvinder van de bossa nova. In... Geboren in 1931. als Davis zei over hem... zelfs als hij een krant zou voorlezen... dan klinkt het nog geweldig. Lang gehuurd geweest met Astrid Gilberto... die wij natuurlijk allemaal kennen eh, als zangeres met allerlei hits. Maar in feite is hij de grote man achter heel veel stukken... en achter heel veel bossa novas. Ik ga twee stukken laten horen. Het eerste stuk is een... Ehm, een opname waar Stan Getz, waar hij heel veel mee samengewerkt heeft, op de tenorsaxis te horen. En dan ehm, hij op de piano en allerlei andere Braziliaanse muzici als begeleiding. Wij gaan eh, luisteren naar het nummer Doralis. Ting, ting, ting, ding, ting, ting. bem que lhe disse: amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse: olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse: amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando, eu bem que queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Ja, ik zei net dat uh, ehm, Giao Gilberto eh, hier eh, ehm, gitaar speelt en zingt. En ik zei dat er allemaal andere muzikanten bij zitten. Maar ik doe natuurlijk tekort. Aan de piano zit wel eh, Antonio Carlos Gobim. Dat is de man die bijna al die composities samen met die Gilberto gemaakt heeft. Ik laat nog één stukje horen een ander ritme. Een samba. So danzo samba. So danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. So danço samba, so danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. to jump in jive. Cat's gonna beat out this mellow jive. Beat it out on the mellow side. job makes you hip hip on the miller side. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Hip hip. The jibber jabber jumper hip hip jive will make you dig dig you jive on the miller side. Hip hip. Hip jump, The jibber jabber you nine foot taller when you bump up the spine. been jive makes you hep hep on the man aside. Going, going, going, going, did that Now told you about the jumping jive. Jim Jam jump the jumping jive. I know you dug this melody jive. Boom, you dig it on the melody side. Ja, Cap Calloway. Een jazzzanger die zijn eigen big band had en ervoor stond te springen en te dansen als, eh, als geen ander. Hij heeft zijn leerschool gehad bij Louis Armstrong, die natuurlijk ook een geweldige entertainer was. De, we mogen niet vergeten dat eh, ook nu nog eh, alle vormen van jazzmuziek zijn toch ook allemaal vormen van entertainment. Het onderhouden van mensen. Of we nou in een zaaltje naar een een fluistertrio zitten te luisteren... of het is een eh, te gekke big band. Alles eh, eh, wat uit de jazzkoker komt is amusement. En in die jaren 30, 40 was de popmuziek er veel minder nadrukkelijk dan nu. Je had klassiek en je had allerlei brave muziek. En heel veel in de entertainmentwereld was alleen maar jazz. Maar op deze manier was het ook aangenaam. Eh, volle eh, zalen, veel dansende mensen. Iedereen genoot van, eh, van het kijken en luisteren. Die Cap Calloway, die wordt ook wel de Heidi Ho Man genoemd. Omdat hij in die, zijn optredens heel veel sket dingen gehad. En de mensen erbij betrok door ze vragen en antwoorden te doen. We kennen hem allemaal uit de film de Blues Brothers, daar kreeg hij een, de rol van Curtis en zong daar Minnie the Moocher. We gaan nog één stuk horen en dat is een verhalend vertel, en vertellend verhaal... waar hij ehm, vertelt over eh, ehm, zijn eh, aanwezigheid in de jungle... en eh, waar de ene dier het andere dier uitnodigt. En dat stuk heet Jungle King. You call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. I found out you ain't a doggone thing. Said the monkey to the lion on a bright summer day. Say, man, there's a big bad cat living down the way. You know, he talks about your folks in a heck of a way. And he says a whole lot of things that I'm sort of afraid to say. While the lion jumps salty, all full of rage, like a Harlem cat that's left in his cage up up under a great big tree. And he says, Now look here, big boy, it's either you or me. They fought all night and they fought all day. Man, I really don't know how, but the lion, he got away. He came back to the jungle more dead than alive, and that's when the monkey started to signify. You call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. I found out you ain't a doggone thing. king. You call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king. I found out you ain't a doggone thing. Well, he worked up his temper when he was jumping up and down, and his foot missed a limb and his head hit the ground. Like a bolt of lightning and a streak of heat, the lion was on the poor monkey with all four feet. The monkey looks up from the corner of his eyes and he says, Now, Mr. Lion, I apologize. The monkey on his back, he's slick, he studies up a scheme. He's trying to trick the old jungle king. He said, now bear with me, Mr. Lion, like a good lion should. Please don't tear me up and throw me all over the woods. Well, the lion jumps up and he squares off to fight. Oh, but the monkey fooled him. He was completely out of sight. You call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king. I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 just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you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 just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you, and so it goes. Can you imagine how much I love you? as years go by. Hardman, The More I See You. In het eerste uur draaide ik een stukje van een eh, Duitse dansbigband uit de vooroorlogse jaren. Ik ga nog een stukje draaien van het orkest Koert Wietman. Koert Wietman was eh, drummer, accordeon, speler en trombonist in de vooroorlogse jaren. Startte een kwartet in Berlijn en van 38 tot 42 had hij zijn big band. En hij was daar een star eh, met zijn ehm, big band muziek. En zoals dat eh, gaat, veelal in de kunst... Eh, gelijk na de Tweede Wereldoorlog speelde hij met een nieuwe band voor de Amerikaanse bezettingstroepen. Want die Amerikanen die zeiden de oorlog is voorbij en wij willen onze muziek horen. En dat deed hij dan ook. En heeft eh, met oude arrangementen uit de oorlogstijd... heeft hij ehm, allemaal stukken van ehm, Amerikanen gespeeld. Ook eh, waaronder van Lionel Hampton en allerlei boogie woogies. Wij gaan laten horen een stuk van deze band. Een opname overigens van voor de oorlog. O Marie Marie. oublier tout le oublier qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. oublier chez eux qui tu es parfois coup de pourquoi que de bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots Je Tu comprendras. Je te parlerai de ces hommes-là qui ont vu deux fois le cœur sombrosé Je te raconterai l'histoire ce crois mot de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Siamai so so Niamai so so Niamai so so Niamai so danser et subir et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'homme de ton ombre, l'homme de ta main, l'homme de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Nummer Kietepa. Ja. Nummer Kietepa. na Simone. Het kan ook niet anders. Ik eh, vertelde aan het begin van de uitzending dat wij vandaag muziek laten horen eh, uit allerlei landen. En ik heb dat eh, een beetje gelinkt aan het feit dat er uit allerlei landen om ons heen toeristen hier rondlopen en mogelijk luisteren. En zo vind ik het prettig om iets te laten horen van een Belgische groep... die als gast hebben een Australische meneer Tom Baker. En ik ga van hen laten horen een, een eh, vrolijk stuk. En dat is Rum and Coca-Cola. De Livingstone Jazz Messengers. Down Trinidad. They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one real good fine time. Singing rum and coca cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Since the Yankee come to Trinidad he got the young girls all going mad, like the Yankee girl, the native swoon, when she heard the bingle croon singing rum and coca cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Hit it, Frankie. ticket to carry to Mona's Isle. Native girls all dance and smile. Help soldiers celebrate his leave. Make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Take it, Rowans. Coca-Cola van de Belgische groep, de David, Livingstone Jazz Messengers. Afgelopen week is een uh, Haarlems muziekgezelschapje ehm, de winnaar geworden van de landelijke wedstrijd... georganiseerd door een van de radiozenders... Ehm, beste straatorkest van Nederland. En dat zijn de Bosquitos geworden. Die een half jaar geleden in Oomstee de hele tent op zijn kop gezet hebben. Daar is de violist is Jelle van Tongeren. En Jelle van Tongeren heeft allerlei opnames gemaakt. Is zeer veelzijdig in zijn muziek. En ik vind het leuk om een stukje van hem te laten horen. Met een eh, groep. De Jelle van Tongeren groep. Nou, eh, wat is in de name? En daar speelt hij met Frank Meester op de gitaar... en Arnoud van den Berg op de bas. En het is het nummer, een eigen compositie van hem... samen met Arnoud Meester. En het nummer heet Lisboa. De hoge toon was de trompet van uh, kaart onze Deetje-kaart... die met de Dutch Swing College Band het nummer When It's Sleepy Time Down South speelde. Een opname uit de jaren 66. En de, van de hele bezetting is iedereen overleden. Gelukkig hebben we de muziek nog. Wij gaan nu naar Frankrijk, naar het Paris Combo Living Room. En dat is een groep die eh, aan de weg timmert al een aantal jaren. Die het hele eh, seizoen door van het ene festival naar het eh, andere rennen. Festival Bibop, Festival Trenet, Festival Musicalure... Festival de Fête Escale enzovoort. Paris, eh, Paris Combo Paris Combo. En die zingen en spelen Terrien d'eau douce. dans mes cheveux. J'aime quand le soleil vient à forcer mes yeux à détourner le regard et réchauffer une bonne part. Et quand l'air de rien, l'air du matin, pour un pas de trop, on a les pieds dans l'eau et c'est là qu'on voudrait bien aussitôt en me cuisant l'épiderme. Elle me rappelle à la terre ferme sur laquelle mes chevilles ont plié sous le poids de la nécessité. Et c'est là qu'on voudrait bien avoir un pied. of Wine and Roses van de CD With the Best Jazz Regards from Berlin. Karl Theodor Paschke met zijn orkest, waaronder Antonio Pfluger op de piano. En dat is eh, allemaal jazz uit Duitsland, omdat we vandaag ook aandacht besteden aan muzikanten uit dat land. Wij gaan eh, eruit denk ik, met een, eh, ook een Duits orkest. En dat is de cd eh, Eine kleine Muziek, Maar niet nadat wij u een prettige dag toewensen. Bedankt voor het luisteren. Gepresenteerd vandaag werd het programma door Peter de Boer... aan de knoppen zat uh, Burger. Wij vinden het leuk om... Ehm, u elke week aan het toestel te krijgen. Het leuke van dit programma is dat er elke keer iemand anders is... met zijn eigen stijl en zijn eigen repertoire. En wij gaan nu een Duitse zangeres horen die...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 Bodemonderzoeker Fugro heeft in het Midden-Oosten een contract binnengesleept ter waarde van minimaal 60 miljoen euro. Het bedrijf gaat vanaf oktober de diepte van de zee in kaart brengen. Die gegevens kunnen worden gebruikt voor eventuele oliewinning in de toekomst. Volgens Fugro is het een van de grootste commerciële projecten ooit om de bodem te bestuderen, met behulp van zowel boten als vliegtuigen. Na ruim een jaar moet het project zijn afgerond. Fugro mag de naam van de opdrachtgever niet prijsgeven. De Achterhoekse zorginstelling Sensire sluit maandag zijn hoofdkantoor in Varsenveld.